Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Belgische deel Dexia-bank is genationaliseerd. Dat maakt de premiële termen in het holst van de nacht bekend... nadat de raad van bestuur van Dexia na 11 uur vergaderen had ingestemd met de nationalisatie. België betaalt 4 miljard euro en geeft voor 54 miljard aan garanties af... voor de slechte delen die buiten de overname blijven. Volgens de termen blijft de staat een aantal jaar eigenaar... en zijn spaartegoeden voor 200% zeker. De politie van Rotterdam heeft waarschijnlijk het stoffelijk overschot gevonden van de vermiste 10-jarige Jennifer van Oostende. Er is een lichaam gevonden in het huis van de 26-jarige man. Die is aangehouden in verband met de vermissing van het meisje. De verdachte is de ex van de zus van Jennifer. Het meisje verdween zaterdagavond en gisteravond werd een Amber Alert voor haar uitgegeven. Het is nog niet zeker of het lichaam dat is gevonden van Jennifer is. President Sarkozy en bondskanselier Merkel beloven dat ze voor het einde van de maand nieuwe maatregelen tegen de Europese schuldencrisis bekendmaken. Ze zeggen vastbesloten te zijn om afspraken te maken over betere Europese samenwerking, over steun aan de banken en over een oplossing voor de problemen van Griekenland. Ze maakten geen details van hun plan bekend. De Egyptische regering komt vandaag in spoedzitting bijeen vanwege de geweldsexplosie van gisteren in Caïro. Een demonstratie van koptische christenen liep uit de hand toen de betogers werden bekogeld met stenen. Bij gevechten met ordentroepen vielen daarna volgens de autoriteiten 24 doden. Een poging om olie weg te pompen uit een vastgelopen containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland is stopgezet omdat er slecht weer op komst is. Mogelijk breekt het schip in tweeën als het niet snel wordt geborgen en dreigt een olieramp. De olie die al is weggelekt is aangespoeld op een strand en heeft een natuurgebied met pinguïns en dolfijnen vervuild. Het weer, het wordt een grijze dag met vooral in het noorden af regen. Het wordt een graad of 18. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in Nederland. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Almere.